Er zijn nu iets meer plekken geregeld, 26.000. En de komende tijd moeten dat er nog veel meer worden. Ook in Denenkamp in Overijssel worden mensen uit Oekraïne opgevangen op een bijzondere plek. Daar mogen binnenkort 60 vluchtelingen slapen in een klooster. We hebben twee bedden neergezet. En die bedden moeten natuurlijk nog kant en klaar opgemaakt worden. Wij hadden dit gebouw hier, Huize Elisabeth, leeg staan. En dachten dat wij toch zeker iets zouden moeten doen voor deze mensen. Om hun een thuis te bieden, een veilig thuis. Eind volgende week moet alles klaar zijn. Een van de twee zwarte dozen van de vliegtuigramp in China is gevonden. Op die vluchtrecorder staat waarschijnlijk meer info over de oorzaak van de crash. De Boeing 737 stortte maandag neer in de bergen in het zuiden van China. Er wordt nog gezocht, maar waarschijnlijk heeft geen van de 132 inzittenden het overleefd. Een duur gokje bij American Football Club Cleveland, Cleveland Browns. Ze hebben een speler binnengehaald die misschien helemaal niet kan spelen. Tegen Deshaun Watson lopen namelijk 22 zaken van vrouwen die zeggen dat hij ze heeft aangerand. Zijn nieuwe club betaalt hem 46 miljoen dollar per jaar. En in Brabant draaien ze alvast warm voor de Vuelta. De Spaanse wielerwedstrijd trekt deze zomer door de provincie. Op en rond het parcours wordt alles uit de kast getrokken om er een feest van te maken. Zo krijgen scholieren in Maden een speciaal lespakket voorgeschoteld over de Vuelta. Waarmee ze in de huid kruipen van een echte wielerploeg. Deze jongen is al helemaal klaar voor zijn rol als persvoorlichter. Je bent de woordvoerder. Jij weet alles te vertellen voor de camera hoe het allemaal gaat. Yep. Gaat deze ploeg winnen? Ja! Ja, oud-wielrenner Stef Clement trapte de lessen af. Die hoopt dat de kinderen al een beetje warm zijn gemaakt. Ik heb ook wel goede hoop dat we toch wel weer het, het, vuurtje bij wat kinderen hebben aangestoken om eh, wielrenner te worden. Ik hoop ook echt dat we ook bij de meisjes eh, echt het fantastische positie die we hebben gaan doorzetten. Dat betekent dat er heel veel meisjes moeten blijven fietsen. Een nieuwe Marianne Vos hier in de dop misschien. nieuwe Marianne, een nieuwe Annemiek.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 In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam, want eh, er is een ongeluk gebeurd. Op de A5 richting Amsterdam staat het zo goed als stil voor de aansluiting met de A10 over 4 kilometer. De vertraging is ruim een uur. Op eh, de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 4 eh, kilometer file. En door dat ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. De werkzaamheden op de A22 Velsen-Beverwijk leveren je nu zo'n kwartier vertraging op voor de Velsertunnel.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 Her eyes were excited. just for a look to ben het tweede uur begonnen met Chris Andrews met Pretty Belinda. Ja, en het is vandaag toch een mooie dag. Dus waarom niet Oh Happy Day van de Edwin Hawker Singers. bezoekerscentrum De Oranjekom. De Oranjekom is het informatiecentrum voor de Amsterdamse waterleidingduinen in en over het werk van Waternet. Het is ook het beginpunt van veel van de activiteiten en excursies. Hier kunt u toegangskaarten voor de Amsterdamse waterleidingduinen kopen en zijn ruiterdagkaarten verkrijgbaar. Verder vindt u hier folders, zoals een zoekkaart voor vogels en een van aantal wandelroutes kunt u hier een gedrukte beschrijving meenemen. Hier is ook het magazine van Waternet Struinen. Het viermaal per jaar verschijnt, gratis af te halen. In de winkel zijn allerlei artikelen verkrijgbaar die met de duinen te maken hebben. Van cd's met dierengeluiden, van de plaatselijke fauna tot verrekijkers. of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. van Zandvoort, op 106.9 FM.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 Christopher Ward Norman is een Britse zanger en gitarist. Hij is vooral bekend als leadzanger en ritmegitarist van de Britse soft rockband Smokey. En van het duet Stumbling In in 1978 met de Amerikaanse zangeres Susie Quattro. Met opkomst van de rock'n'roll kreeg Norman zijn eerste gitaar toen hij 7 jaar oud was. Zijn toenmalige invloeden kwamen van artiesten als Elvis Presley en Little Richard. Destijds verhuisden zijn ouders regelmatig, waardoor Norman op maar liefst negen verschillende scholen terechtkwam. Uiteindelijk vestigde ze zich in Bradford. Suzy Quattro, artiestnaam van Suzy K. Quattarocchio, is een Amerikaanse zangeres, basgitariste, radiopersoonlijkheid en actrice. Ze is vooral bekend geworden als glamour rockartiest en had in de jaren 70 veel succes in Europa, Australië en Japan. En verkocht wereldwijd 55 miljoen platen. Hier komen Chris Norman samen met Suzy Quattro met Stammelen in. alive. to Z. There is no question. ZFM. Dit waren Diana Ross en The Supremes met Someday We'll Be Together. Zin om een potje te biljarten? In de grote zaal van de Blauwe Tram bent u van harte welkom. Geeft u van tevoren wel even op. De beschikbare tijden zijn dinsdag van 12 tot half 2, woensdag van 12 tot 3, donderdag van half 11 tot 12 uur en vrijdag van half 11 tot 3 uur. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Maak een afspraak via telefoon 023 3040 700. 023 3040 700 tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink. E.Elfrink Heeft u belangstelling voor de introductiecursus biljarten? Dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven. his daddy would visit, he'd come along.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 Zandvoort heeft ook de zilveren award voor het duurzaamheidskeurmerk Eco 21. Dit wordt nationaal en internationaal gezien als het duurzaamheidskenmerk voor toeristische gemeenten. Het programma Eco21 brengt de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid bij gemeenten in kaart en laat ook zien waar mogelijk verbeterpunten liggen.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 For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Old Ebenezer thought he was Julius Caesar, and so they put him in a home where they gave him medicinal compound. And now him medicinal compound. Now we see, never heard.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 En hebben we Gijs Staverman, een Nederlandse radiodisjockey, televisiepresentator en ondernemer. Geboren in 1966 en Gijs wordt dus 56 jaar. En Lee Towers, de Nederlandse zanger, wie kent hem niet? Lee is geboren in 1946, dus Lee wordt 76 jaar vandaag. Eind jaren 70 was Lee Tower een bekende Nederlandse artiest die veelvuldig optrad. Met liefst met een band of een orkest met een blazersselectie. Hij verscheen vaak op het Nederlandse televisie. Zo deed hij mee in de AVRO-programma Sterrenslag. In 1978 verscheen in samenwerking met componist en arrangeur Jerry van Rooyen... zijn album Still Love You, met de redelijk scorende single Frankie. Hiervoor hij zelf de tekst schreef. Begin 1979 maakte hij een kleine tour, 12 optredens in Engeland... en trad tijdens de Wieler op in het Rotterdamse Ahoy. Hier is Litouwers met Bless You. more But you stood by me for the whole world to see And then I was ten feet tall Oh darling, bless you Bless every breath that you take Bless every move that you make So perfectly And bless your your own.